Goede start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een supermarkt in Almelo is iemand doodgeschoten. De schutter heeft daarna zelfmoord gepleegd, meldt de politie. Volgens getuigen is het slachtoffer een cachère. Het schietincident was in een C1000 die in een winkelcentrum ligt. De politie heeft het winkelcentrum in Almelo ontruimd. De Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda heeft een foto vrijgegeven van de Nederlander die vorige maand in Mali werd ontvoerd. Op de foto staan ook vier andere buitenlanders. Het is niet duidelijk wanneer en waar de foto is gemaakt. De gijzelaars worden omringd door gewapende mannen. De Nederlander werd ontvoerd in Timbuktu samen met een Zweed en een Zuid-Afrikaan. De vrouw van de Nederlander wist te ontkomen. Twee anderen die op de foto staan zijn volgens Al-Qaeda Franse spionnen. Voor het eerst heeft een katholieke congregatie een overeenkomst over schadevergoeding bereikt met slachtoffers van seksueel misbruik. Het gaat om de Salesianen uit Serenberg. Een kloostergemeenschap waarvan leden in de jaren 50, 60 en 70 tientallen jongens misbruikten. De eerste 20 slachtoffers krijgen een geldbedrag en begeleiding. Binnenkort wordt gepraat over een soortgelijke regeling voor de overige slachtoffers. Hoe hoog de schadevergoeding is, is niet bekendgemaakt. Het misbruiksschandaal in de katholieke kerk barstte begin vorig jaar los... met publicaties over het misbruik in het internaat van Serenberg. Daarna volgden veel andere misbruikverhalen bij andere katholieke instellingen. In Congo heeft oppositieleider Tshisekedi zichzelf tot president uitgeroepen. Hij weigert de voorlopige verkiezingsuitslag te erkennen die zittend president Kabila aanwijst als winnaar. Kabila heeft volgens de kiescommissie 49% van de stemmen gehaald. Oppositieleider Tshisekedi 32%. Die noemt de uitslag een provocatie van het Congolese volk. Volgens de oppositie is er massaal gefraudeerd in het voordeel van Kabila. Dan is weer nog vannacht opklaringen en vooral langs de kust en in het noorden enkele buien.